maar gebeld en jou de waarheid vertelt, dan had je geweten wat ik meemaak zonder jou. Heel even kon ik buiten jou. Ik vond het best leuk, maar al gauw ging ik je missen. Je moet weten dat ik toch van je hou. toch al zo vlug. Er komt nooit een dag meer terug. Daarmee wil ik zeggen, probeer het nog één keer met mij. Oké, ik was dan alleen. Maar jij zag geen ander om me heen. Ik wilde alleen zijn totdat jij hier weer verscheen. zal niet gebeuren.